Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het proces over de dood van Mitch Henriquez dat vandaag verder gaat... is een parlementariër uit Aruba aanwezig. Zij wil zien of de rechtszaak wel eerlijk verloopt... omdat ze het gevoel heeft dat de verdachte agenten... de hand boven het hoofd wordt gehouden. De Arubaan Mitch Henriquez overleed in 2015 in Den Haag... nadat hij door agenten tegen de grond was gewerkt. President Trump heeft de gifgasaanval van dinsdag in Noordwest-Syrië scherp veroordeeld. Hij sprak van een gruwelijke daad die niet kan worden getolereerd. Hoe Amerika erop zal reageren, zei Trump er niet bij. De Amerikaanse VN-ambassadeur dreigde gisteren met eenzijdig ingrijpen in Syrië, maar daar zei Trump niets over. Wel zei hij dat zijn houding tegenover president Assad ingrijpend is veranderd. De leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, spreekt tegen dat moslims in haar land het slachtoffer zijn van etnische zuiveringen. In een interview met de BBC noemt ze die term te sterk. Wel erkent ze dat de regering moeite heeft om het leger onder controle te houden. Het leger wordt ervan beschuldigd moslims te martelen, verkrachten en vermoorden. Aung San Suu Kyi zegt dat gevluchte moslims die terugkeren naar Myanmar welkom en veilig zijn. In Tilburg is een restaurant door brand verwoest. Het gaat om het all-you-can-eat restaurant Etenstijd aan de rand van de stad. Het vuur ontstond vermoedelijk in een frietpan in de kinderkeuken. Alle 175 gasten werden geëvacueerd. Drie mensen hadden ademhalingsproblemen. De Tilburgse brandweer liet het gebouw gecontroleerd uitbranden... om onnodige rookoverlast te voorkomen. Pepsi haalt in de VS een omstreden reclamefilmpje van de buis. In het spotje is te zien hoe realityster Kendall Jenner... een botsing tussen agenten en demonstranten voorkomt... door een van de agenten een blikje cola te geven. Veel mensen vinden dat ongepast... gezien de vele meldingen van politiegeweld. Pepsi noemt het filmpje nu een miskleun en heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog, minimaal rond 5 graden overdag eerst wolkenvelden, maar smiddags meer zon en het wordt een graad of 10.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 Straks meer. Maar nu eerst het NOS.